Vijf uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. University stapt op naar aanleiding van het misbruiksschandaal rond turnarts Larry Nasser. Hij was verbonden aan de universiteit in Michigan. De school lag afgelopen tijd onder vuur omdat signalen over het misbruik niet goed zouden zijn opgepakt. De topbestuurder van de universiteit schrijft dat het verklaarbaar is als zij wordt aangewezen als medeschuldig. schuldig. Gisteren werd Larry Nasser veroordeeld tot 175 jaar cel voor misbruik van turnsters. Bert van Marwijk gaat aan de slag als bondscoach van Australië. Hij is speciaal aangesteld voor het WK in Rusland dit jaar. Vorig jaar september stopte Van Marwijk als bondscoach van Saoedi-Arabië. Hij wist dat land te kwalificeren voor het WK, maar vertrok omdat hij te weinig vrijheid kreeg. In maart dan staat Van Marwijk voor het eerst voor het Australische elftal. In Amsterdam was gisteravond brand in een café-restaurant. Vijftien appartementen erboven werden ontruimd en de bewoners kunnen nog steeds niet terug naar huis. Tien bewoners regelden voor de nacht zelf ander onderdak, de rest is opgevangen in een hotel. De brand aan de Sloterkade in Amsterdam-Zuid ontstond in het afvoersysteem. President Maduro van Venezuela heeft zich herkiesbaar gesteld. De verkiezingen in Venezuela zijn onlangs maanden naar voren gehaald, naar eind april. Daar is internationaal kritiek op. Met de snelle verkiezingen zou Maduro willen profiteren van de chaos bij de oppositie. De belangrijkste oppositieleiders zijn bijna allemaal niet meer actief, gevangen gezet of gevlucht. En bij de Musical Awards is wasgetekend Annie M.G. Smit uitgeroepen tot de beste musical van het afgelopen jaar. Simone Kleinsma, die Smeet speelde, won de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar Thomas Akda voor zijn rol in de musical Fiddler on the Roof. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten blijft komende dag kans op regen.